Marjon Koekoek met het NOS-journaal. Minister De Jager van Financiën denkt dat hij uit de failliete boedel van de IJslandse bank iSafe 1 miljard euro kan claimen. De verkoop van gebouwen en grond zou wel eens veel geld kunnen opleveren. Als dat inderdaad 1 miljard euro wordt, dan is het grootste deel van de IJslandse schuld aan Nederland afgelost. Nederland wil 1,3 miljard van IJsland terug hebben. Als de rekening op deze manier kan worden vereffend, dan hoeven er volgens de jager geen jarenlange procedures te worden gevoerd. De familie van de vroegere Chileense president Allende wil dat de resten van de oud-president worden opgegraven. De nabestaanden zeggen dat het land en de geschiedschrijving ermee gediend zijn dat de waarheid over zijn dood boven tafel komt. De socialist Salvador Allende kwam in september 1973 om het leven tijdens een militaire coup. Volgens de militairen pleegde hij zelfmoord, maar anderen zeggen dat hij werd doodgeschoten. Zijn lichaam werd destijds na autopsie door het regime in een verzegelde kist teruggegeven aan de familie. Een gerechtelijke commissie in Chili onderzoekt de omstandigheden waaronder Allende om het leven kwam. De dood van Allende is een van de 700 gevallen van mensenrechten schendingen onder het regime Pinochet die opnieuw bekeken worden. De productie van Toyota's in Europa zal eind deze maand en begin volgende maand een paar dagen stil liggen. Door de natuurramp in Japan zijn er niet genoeg onderdelen beschikbaar. Vijf Europese fabrieken van het Japanse automerk worden daardoor getroffen. In Noord-Amerika kondigde Toyota al eerder een productiestop voor een aantal dagen af. In het noorden van Japan zijn ook andere autofabrikanten in de problemen gekomen door de aardbeving en de tsunami van vorige maand.